De finale is zaterdag. Het weer vannacht koelt het af naar 7 graden in het zuiden en 3 graden in het noorden. Morgen eerst droog, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden regen. Het wordt een graad op 15.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 dat gebeurde in een school in een buitenwijk van Paramaribo. Bouterse leidt de NDP en is lijsttrekker voor de megacombinatie. Binnen dat samenwerkingsverband is een NDP een dominerende factor. De strijd in Suriname gaat tussen de megacombinatie en Nieuw Front van president Venetiaan. Aan het eind van de avond is in Denenkamp een bouwmarkt uitgebrand. Het vuur werd met groot materieel bestreden door brandweerkorps uit de omgeving... Ook Duitse brandweerkorpsen kwamen helpen. Niemand raakte gewond. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand in Denenkamp onder controle. Een paar huizen in de omgeving van de bouwmarkt zijn wel uit voorzorg ontruimd. De regering van Italië gaat de komende twee jaar 24 miljard euro bezuinigen. De miljarden bezuinigingen moeten het begrotingstekort van meer dan 5% terugdringen. Een van de maatregelen is dat de salarissen van alle ambtenaren voor drie jaar worden bevroren. Ook op de WHO zal fors worden bezuinigd. De vakbonden zijn kritisch. Zij benadrukken dat vooral de middenklasse de dupe wordt van de bezuinigingen. Italiaanse maatregelen zijn vergelijkbaar met die in andere Zuid-Europese landen als Griekenland, Spanje en Portugal. Een Amerikaanse vrouw die 15 jaar vastzat in Peru komt vrij. Lori Berenson werd in 1995 opgepakt en later veroordeeld tot levenslang. Volgens een militaire rechtbank werkte ze samen met een linkse guerrillabeweging die uit was op het omverwerpen van de regering. De beweging zou onder meer een aanval op het parlement hebben voorbereid. In 2001 verlaagde een civiele rechtbank de strafmaat tot 20 jaar.